Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Allier opgepakt die twee weken geleden in Sydney een nepbom om de nek van een meisje zou hebben gelegd. Het is een zakenman die pendelt tussen Australië en de Verenigde Staten. Volgens de politie heeft hij banden met de familie. De man is opgepakt door de FBI en de Australische politie en wordt aan Australië uitgeleverd. Het meisje, de dochter van een Australische miljonair, kreeg de bom om haar nek tijdens een inbraak in haar ouderlijk huis in Sydney... De insluiper liet ook een briefje met instructies achter. De tekst van het briefje is teruggevonden op de computer van de man. De politie gaat ervan uit dat afpersing het motief was voor het plaatsen van de bom. De Amerikaan die ervan wordt verdacht dat hij iets te maken heeft met de vermissing van een vrouw op Aruba blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 16 dagen verlengd. De vrouw, een Amerikaanse van 35, wordt al twee weken vermist. De man die nu vastzit was met haar op reis. Hij zei dat ze tijdens het snorkelen niet meer boven kwam. De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op. Een zoektocht naar de vrouw heeft tot nu toe niets opgeleverd. De familie van de vrouw krijgt bij het zoeken hulp van het Natalie Holloway Resource Center. Dat is opgezet na de vermissing van Natalie Holloway op Aruba in 2005. In Utrecht zijn drie studenten in een open bus gewond geraakt toen ze met hun hoofd tegen een viaduct aankwamen. Twee van hen zijn zwaar gewond. De studenten stonden rechtop in een open dubbeldekker toen die onder het viaduct doorreed. De bus was in het kader van de gisteren begonnen introductieweek voor studenten gehuurd door een Utrechtse studentenhockeyvereniging. In de eredivisie heeft NEC thuis met 2-0 gewonnen van Excelsior. In de eerste helft werd niet gescoord, maar na rust scoorde aanvaller Platje in de laatste 20 minuten twee keer. NEC staat na twee wedstrijden op vier punten, Excelsior is nog puntloos. Het weer, eerst vrij helder, maar in de loop van de nacht bewolkt. Het koelt af naar een graad of 10. In de ochtend bewolkt met in het noordwesten kans op een bui.